Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bakken aan de Spaanse costa's en pizza's eten in Italië. Deze zomer kan het weer. De Europese Commissie komt met een coronapaspoort. Dat krijg je niet alleen als je bent gevaccineerd, zegt correspondent Thomas Pekschoor. Want wat nou als je nog helemaal niet de kans hebt gehad om je te laten vaccineren? Is het niet heel vervelend als straks de jongeren een jaar lang eh, alles hebben gedaan, alles niet hebben gedaan vooral, eh, om de ouderen uit de wind te houden? En dat dan straks alle ouderen wel op vakantie mogen omdat zij gevaccineerd zijn en jongeren thuis moeten blijven omdat ze nog geen vaccin hebben gehad. Dat wil de Europese Commissie voorkomen. Waarschijnlijk wordt dat coronapaspoort een app op je telefoon Morgen worden de details bekendgemaakt. Het gaat niet lekker met het stemmen per post. Vanwege corona mogen 70-plussers hun stembiljet opsturen. Maar in ongeveer 8% van de gevallen gaat dat mis. Dan stoppen ze bijvoorbeeld de stempas in dezelfde envelop als het stembiljet. Oudere organisaties, gemeentes en ook politici willen dat de minister zorgt dat ook de stemmen waarbij het mis is gegaan worden meegeteld. Zij moet dat nu oplossen, eh, want nogmaals, percentages tot 8% zijn echt veel te hoog. Ik vind dat in ieder geval eh, niet acceptabel en heel kwalijk als op deze manier de stemmen van, eh, van 70-plus Nederlanders verloren gaan. Noord-Korea heeft voor het eerst een boodschap gericht aan de nieuwe Amerikaanse regering. De zus van leider Kim Jong-un zegt dat de Amerikanen geen provocerende dingen moeten doen als ze de komende jaren rustig willen slapen. President Biden probeert weer in gesprek te gaan met Noord-Korea, maar dat lukt tot nu toe niet. In Rotterdam is vannacht een Poolse supermarkt beschoten. Bij diezelfde winkel was het zondag ook al raak. Deze verslaggever van Rijnmond bekijkt de schade. Drie grote kogelgaten zien we in de ruit zitten. Nee, vier trouwens. ja. Ehm, vijf, ik zie er nog één zitten daar beneden. Oh, daaronder, ja. ja. Er raakte niemand gewond bij de beschieting. De daders zijn gevlucht. De eigenaar van de supermarkt heeft geen idee waarom zijn winkel wordt beschoten, zegt hij. Het weer steeds meer wolken, ook steeds meer regen of motregen vandaag. Alleen het noordoosten houdt het droog. Het wordt een graad op 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Je hebt daar ongeveer 5 minuten vertraging.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 All I wanna do is go to you. rush love Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Ollongren overlegt met de Raad van State en de Kiesraad over het briefstemmen. Dat zei premier Rutte bij Goedemorgen Nederland. Gisteren bleek dat 7 tot 8 procent van die briefstemmen ongeldig is door fouten. De coronabeperkingen worden vanaf vandaag iets versoepeld. Zo wordt het winkelen op afspraak iets verruimd... en zakenmensen van buiten de EU mogen Nederland weer in. EU-burgers moeten deze zomer weer grotendeels vrij kunnen reizen... met een pas waarop staat wat hun coronastatus is. Dat staat in een plan dat de Europese Commissie morgen presenteert. En het weer nog van het westen uit op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten blijft het zo goed als droog en het wordt ongeveer 7 graden. you don't feel like I do cause I've been struggling.